Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Voetbalfans moeten zich echt beter gaan gedragen. En gebeurt dat niet, dan nemen de clubs en voetbalbond KNVB maatregelen. Eerst met boetes en stadionverboden. En als het dan nog mis blijft gaan, zijn er helemaal geen uitsupporters meer welkom. Er zijn de laatste tijd meerdere relletjes geweest. Ook wordt er in stadions met bierbekers en vuurwerk gegooid. En gisteravond ging het ook mis in Rotterdam, zegt verslaggever Arman Afsaroglu. Waar het nu op lijkt is dat een aantal eh, mensen dat zich supporter noemt van Feyenoord... in het centrum van de stad was en eh, zag dat er een aantal eh, mensen in het clubkostuum van Union Berlin daar zaten. Op een terras in, op de Meent, een belangrijke uitgaansstraat in Rotterdam. En dat ze toen hebben gedacht, ja daar... gaat gaan wij eh, hen lastigvallen. dat is dan ook gebeurd. Er is met stoelen en glas gegooid. Eén iemand is lichtgewond geraakt. Feyenoord speelt vanavond tegen Union Berlin in de Conference League. Het Dolfinarium misleidt mensen met hun reclameslogan, zegt de reclamecodecommissie. De slogan ontdek, beleef en bescherm zou suggereren dat dolfijnen worden beschermd als je een kaartje koopt voor het Dolfinarium. Maar dat is volgens de commissie niet waar. Er is weer een update van de Europese coronakaart en het ziet er niet goed uit voor Nederland. Alle provincies zijn rood, behalve Noord-Holland, Groningen, Drenthe en Brabant. Die staan nog op oranje. Andere landen zouden hun regels aan kunnen passen voor reizen van en naar Nederland. Honderden spuitbussen zijn er nodig om de grootste muurschildering van Nederland te maken. Twee kunstenaars verven met behulp van een hangbruginstallatie een muur van 54 meter hoog. Dat was wel even slikken. In eerste instantie toen we deze muur zagen hadden wij zoiets van ja, hij is wel erg hoog. Want het is echt een jukel, hij is 17 verdiepingen. We hebben er toch voor gekozen om toch deze muur te pakken. En het is ook wel echt de meest indruk, indrukwekkende muur die we ooit hebben geschilderd. Het duo maakte eerder muurschilderingen, allemaal met een thema van Nederlandse artiesten. In Den Haag is dat direct. Ze zijn nog zo'n drie weken bezig om het kunstwerk af te maken, tenzij het flink blijft waaien. Het weer nog. Veel regen en wind vandaag. Op sommige plaatsen kan het onweren en hagelen. Vanavond iets rustiger, maar morgen weer onstuimig met ongeveer 11 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB.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 electric.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 qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. ceux qui souffrent de peine de cœur, qui n'ont pas le cœur aux célébrations.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 try.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 keep on failing let you down. Take your parachute and go. Take the Maybe come back tomorrow. Take your parachute, I am. Take the stop you ever get in sorrow. And if the winds don't catch you, I will. I will. If the wind a beautiful day for jumping.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 他的痛。 woorden mist. Makkelijk gezegd dat het onwerkelijk is. Voel je het licht? Want we dromen. promis. Et je t'ai cru. Tu m'as promis. promis Danger Train. Yeah.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 let's go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 ashes flew and chairs were smashed in two. There was blood and a single gunshot, but just who?